Lieslot Thomassen met het NOS-journaal. De nieuwe Voedsel- en Warenautoriteit heeft vastgesteld dat de schapen op 27 bedrijven zijn besmet met het Smallenberg-virus. Al anderhalve week geldt een meldplicht voor boeren die vermoeden dat hun vee is besmet. Staatssecretaris Bleker schreef aan de Tweede Kamer dat meer dan 100 bedrijven zich hebben gemeld. Ruim de helft wordt nog onderzocht. Op een aantal boerderijen kon besmetting van het vee niet worden aangetoond. De VWA verwacht dat het aantal besmette bedrijven verder oploopt als een nieuwe test beschikbaar komt. Het virus veroorzaakt ernstige misvormingen bij lammeren. Voor beleggers was 2011 een slecht jaar. De AEX kwam vandaag op de laatste handelsdag van het jaar nauwelijks van zijn plaats en sloot op 312,4 punten. De index was het jaar nog begonnen op 354. Dat betekent dat de AEX-fondsen gemiddeld 12% van hun waarde verloren. De hardste klappen waren voor Air France KLM, dat meer dan 70% van zijn beurswaarde verloor, en TomTom met min 60%. In Syrië zijn bij demonstraties opnieuw doden gevallen. In de steden Hama en Dera zouden zeker tien betogers zijn gedood door ordentroepen. Gisteren zouden ook al tientallen mensen om het leven zijn gekomen. In het hele land wordt massaal gedemonstreerd tegen het bewind van president Assad. De oppositie had daartoe opgeroepen om waarnemers van de Arabische Liga te laten zien hoe groot de onvrede onder de bevolking is. De 2300 werknemers van de Zonnehuizen hebben ontslag aangezegd gekregen. Begin deze week ging de organisatie failliet. De instelling heeft zo'n 20 tehuizen op antroposofische basis voor mensen met een ontwikkelingsstoornis. Er wordt gezocht naar overnamekandidaten. De hoop is dat een deel van het personeel dan mee kan. Het weer vanavond en vannacht neemt vanuit het zuidwesten de bewolking toe en volgt regen. In Limburg kans op wat natte sneeuw. Morgen is het grijs en druilerig met soms wat lichte regen. Middagtemperatuur tussen 5 en 10 graden. Dit was het NOS Journaal.